Vijf uur. Marnik Sampersen eh, met het NOS Journaal. De ebola-uitbraak in Congo is overgeslagen naar buurland Oeganda. Een jongen van vijf is het eerste ziektegeval in Oeganda, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De jongen uit Congo stak zondag met zijn familie de grens over. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat hij ebola heeft... Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de verspreiding van ebola in de regio moeilijk tegen te gaan... vanwege conflicten en wantrouwen tegen hulpverleners. Sinds de uitbraak van de ebola-epidemie vorig jaar augustus zijn bijna 1400 mensen overleden. De pensioenfondsen moeten vanaf 2021 uitgaan van een nog lagere rekenrente. Die rente wordt gebruikt bij het bepalen van de financiële positie van pensioenfondsen... De verlaging van de rekenrente betekent mogelijk dat pensioenen gekort gaan worden. Ook zijn de nieuwe rekenregels mogelijk een probleem bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Daarover werd vorige week een principeakkoord bereikt tussen het kabinet, vakbonden en werkgevers. Het geld voor een nieuwe, grotere sluis in de afsluitdijk bij het Friese Kornwerderzand is bij elkaar. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft de laatste 15 miljoen euro toegezegd voor de sluis. De sluis wordt breder zodat er grotere schepen doorheen kunnen... en dat moet rond het IJsselmeer duizenden banen opleveren. Zanger Frenna is de grote winnaar van de zesde Phoenix Music Awards. In Amsterdam won hij gisteravond drie prijzen... die voor beste zanger, beste album en beste samenwerking... De Urban radiozender reikte voor het eerst een prijs uit voor de beste vrouwelijke artiest. Die ging naar Femke Louise. De hiphoppers van Broederliefde wonnen voor het vijfde jaar op rij de prijs in de categorie Beste Groep. Het weer. Vandaag buien met kans op onweer. In de loop van de dag vanuit het zuiden droog bij 17 tot 20 graden. Morgen ook rond 20 graden met in de middag buien in het westen, later ook in andere delen van het land.